Mercury, ik voel effect zoals op wieten van poppen ben ik goed gezet. Maar dat is allemaal niet zomaar gekomen. Ik zal u rap vertellen hoe dit verhaal is begonnen. Het was middelen of gaan in de porno-industrie. Of de twee combineren, maar dat wist ik zo nog niet. Als porno moet je wat duren. Kom maar door, hele dag te laten kleuren Wat een lekker affaire is om te laten gebeuren Een soort van Michael Jackson kunnen zoals dat we zeggen. Ik zou er godverdomme veel proeven moeten leggen Laat dan zien je rijden met een naald te roepen. Kan ik iets gelukken blijven dat ik straks ga snoepen? Want het is er toch tof om bekend te zijn. Om de beste metaller van heel het land te zijn. Ik heb geld met hoop, ik sta mijn er zelf mee. Ik gebruik het als papier op de wc. Andere metallers gaan een andere hobby moeten zoeken. Straks gaan ze nog groepen achter hun moekers. Excuseer, Freddy. Komt er dan nu eindelijk iets een zware mospit breakdown? Ja hoor jongen, luister maar mee. Ha ha ha!